Maar Joop eh, geeft geen acte de présence, want hij is, moest zakelijk aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. En vandaar dat ik zijn stoel mag overnemen voor het komende uur. Maar gelukkig is Daniel Lefferts er Daniel? Altijd gezellig hè Joop? Ja. Oh, Albert, Jan, sorry. Het zit erin hè? Ja, ja, ja. En eh, vandaar dat wij eh, samen eh, dit uurtje gaan, gaan volmaken. We hadden vier opties liggen. We hebben gekozen voor de meest voor de hand liggende. Want er waren natuurlijk erg veel hitlijsten de afgelopen weken op de radio te beluisteren. Zo ook de top 2000. Maar in de top 2000 komen we natuurlijk ook een heleboel oude, gouden oude tegen van voor 1975. Want dat is natuurlijk ook het format van dit programma. Eh, de nummers mogen niet na 75 gereleased worden. Dus vandaar dat we nu ook beginnen met een eh, nummer van The eh, Beach Boys. Dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson. En de teksten zijn aan de hand van Wilson en Mike Love. Op de B-kant van het singeltje verscheen destijds de instrumentale compositie Let's Go Away for a While, die ook deel uitmaakte van het album Pet Sound uit 1966. En nu hebt het al, de goede luisteraars weten het al, we hebben het natuurlijk over de hit Good Vibrations. I, love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair kiss me now. Softly smile, I know she must be kind. was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Mm, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright.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 Terug in jouw oude, oude tijd, zeker ja, niet? Terug in de oude tijd. En eh, ja, prachtige muziek natuurlijk. Maar er is zoveel muziek gemaakt. Vandaar dat ik ook eigenlijk al vier programma's had gemaakt voor, <laughs> voor het ene uur. En je, er is zoveel, eh, zoveel te vertellen en te luisteren, te luisteren uit die tijd van voor 74. Maar uh, we luisterden, eh, het nummer hiervoor was eh, uiteraard Simon Garfunkel. Met Scarborough Fair, het in 1966 gecomponeerde nummer. En Simon Garfunkel die maakte al muziek toen ze op de middelbare school waren. En ze speelden natuurlijk in eerste instantie allerlei covers van de Everly Brothers. En daarna hebben ze natuurlijk een glansrijke carrière gehad. En op een gegeven moment kwam er toch de klat in en zijn ze allebei eh, hun eigen weg gegaan. Maar met als gevolg dat we in 1981 een schitterende reunionconcert hebben mogen... Uh, dat was 1981 het reunieconcert in Central Park in, eh, in New York. Waar ook trouwens een schitterende dubbel live LP van, van is. Maar goed, die is na, die is na, 75, 75 dus dat mag niet van Joop. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus... Eh, daarna luisterde u naar Dusty Springfield. En zij begon eh, in de jaren 60 samen met haar broer en een andere jongen het trio The Springfields. Een bekende hit van hen was Little Boy uit 1962. In 1964 ging het trio uit elkaar en begon zij haar solo carrière. Dusty Springfield was een van de meest populaire Britse zangeressen uit de jaren 60 met maar liefst 17 hits. Met You Don't Have To Say You Love Me bereikte zij in 1966 de eerste plaats in de Engelse hitparade. En wij luisterden naar The Son of a Preacher Man. Gauw door met Everybody's Child. Ja, dat waren er alweer drie in successie. En even terug naar Everybody's Child. Want u zult ongetwijfeld eh, de zanger hebben herkend. Dat is niemand minder dan Demis Roussos. Oudere luisteraars onder u zullen ongetwijfeld herkennen. Eh, en toen maakte hij nog deel uit van Everybody's Child. Samen met Vangelis. En die was dan, speelde op de toetsen. En eh, Everybody's Child was eh, van 1968 tot 1971, eh, hun, dat waren hun jaren. En waaronder natuurlijk de hit Rain and Tears uit 1968. Gevolgd door de Four Tops uit 1966 met Rechild, I'll Be There. Terwijl ze eigenlijk nog eh, andere grote hits hebben voorgebracht. Want de Four Tops was een Amerikaanse band die succesvol was in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. En... Ze kwamen van oorsprong uit Detroit en uiteraard afkomst en aangesloten bij het bekende eh, label Motown. En gevolgd door Barry White uit 1974. Deze zwoele stem heeft menige vrouwen harder doen kloppen en sneller doen kloppen. En eh, uiteraard het mooie liedje You're My First, My Last, My Everything. Werden alleen maar Engels eh, gezongen? Nee hoor, ook Frans. Luistert u naar Francis Gall. wish I could rather live in his world than live without him in mine. World is his, his and hers alone. kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be a star, a superstar, but he didn't get far. But he's so Said he's going back to find going back to find oh, a simpler place and time. Oh, yo. I've uh-huh. got to be with him. I know you will. Oh, that midnight train, Georgia. Midnight train. Yeah, yeah, yeah. I'd rather live in his world than be. never took the time. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. luisteraars, u hoorde uh, achtereenvolgens allereerst een, eh, Frans nummer en dat was van Frans Gal. Deze in 1947 geboren zangeres maakte in 1965 het, eh, heet hit Poupée Sire Son. En nogmaals, ik herinner u er maar even aan, en Daan jou ook, al deze nummers staan nog steeds in de top 2000 hè? Zo, Die er elk jaar weer uitkomt, al die gouden oude blijven daarin. na Frans Gal kon u genieten van Gladys Knight en de Pips. Dat was een Amerikaanse R&B groep uit Atlanta Georgia rondom zangeres Gladys Knight. Eh, ze zijn natuurlijk, zoals veel, veel van dat soort eh, groepen uit die tijd in de R&B-tijd, eh, vond die zijn oorsprong natuurlijk in de, de zogenaamde kerken op de zondagmorgen. en van daaruit begonnen zij dus bekendere nummers te spelen. Zoals, zoals u luisterde naar Midnight Train to Georgia en ook een groot hit van hun Baby Don't Change Your Mind. En ja, toen gingen we over naar Elvis. Die hoeft natuurlijk eh, helemaal geen, eh, geen introductie. Maar dat denk ik expres even, omdat morgenmiddag om half twee... Ja, wat ga je doen? Ik ga naar de film. ik ga naar de film, maar ik mag. Hè, dit is voor boven de vijftig. Voor, en, voor eh, oudjes? Ja, oudjes mogen daarheen. Nee, in het circus bioscoop eh, is vanaf half twee een extra lange eh, film te bekijken over het leven van Elvis Presley. Vanaf het moment dat hij, eh, ja, als laten we zeggen, in de achterbuurten was geboren. Via zijn, via zijn militaire dienst uitgroeide tot een van de grootste zangers uit zijn periode in die tijd. Dus morgenmiddag half twee alle Elvis-fans van boven de 50. Dus je kopje thee vooraf, koekje vooraf. In de pauze ook weer een kopje thee. Het is perfect verzorgd. Dus, ik kan jou eh, van de week vragen hoe het eh, was geweest? Jazeker, jazeker. Ja? dus ik ga morgenmiddag lekker naar de film. Even kijken, als het goed is hebben we alweer een ander nummer klaarstaan.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 De groenstrook langs de supermarkt ligt nog de te aangehakt tussen de voorrangswegen. Hij zegt, ik wil met je naar bed. Zij hoort het niet, want er daalt net deze negen. Mannen met stomme filmgebaren staan doelloos voor het raam te staren tot het begin van monitor.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 Er worden zakjes friet gehaald, lach over buitenvelder daalt. Huilend en desineren. Ja, dat was weer een, eh, een setje van drie, hè? Ja. En het eh, loopt lekker door. Eh, allereerst gaan we, terug, gaan we terug naar de in 1941 geboren Britse Indiase singer-songwriter Peter Sarset. De, man, <clears throat> de beste man heeft eigenlijk maar twee hits gemaakt. Frozen Orange Juice in 1969. En deze die u net hoorde, Where Do You Go To My Love Lied. Eigenlijk het enige, enige hit die echt is doorgebroken uit 1969. En via Peter Sarset kwamen we bij de Nederlandse hits, want die werden natuurlijk ook gemaakt in, voor 1975. En wel kwamen we terecht in 1972 bij de groep Earth and Fire. En wie herkent de zangeres Journey Kaagman hier niet in, met het nummer Memories. En via Memories kwamen bij Frans Halsema het prachtige nummer Zondagmiddag Buitenveld uit 1969. We blijven nog even in uh, Nederlandse sferen en we gaan naar 1965 en we gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met Meisjes van 16. woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Tien lente zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 <laughs> Maar met Daniel. Daan, eh, hartstikke bedankt voor dit uurtje. En jij ook, eh, hartelijk dank. Hartstikke gezellig hoop dat u met net zoveel plezier geluisterd heeft als dat wij het voor u hebben mogen maken. En wellicht eh, tot de volgende keer, want Joop kan natuurlijk niet altijd.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 Vrijwel alle foto's en filmpjes van Robert M. kunnen nu worden bekeken. Wel wordt nog rekening gehouden met de mogelijkheid dat M bestanden onzichtbaar heeft gemaakt. Verschillende bronnen melden de NOS dat M zelf zijn wachtwoorden aan justitie heeft gegeven. Op de computer van M staan waarschijnlijk foto's en filmpjes van kinderen die hij heeft misbruikt in twee crashes in Amsterdam. Door hem denkt morgen meer te kunnen zeggen over de bestanden. Voor de kust van Jemen zijn zeker 43 Afrikaanse vluchtelingen verdronken toen hun boot omsloeg. Drie opvarenden hebben het overleefd. Een andere boot waar nog zo'n 40 mensen op zitten wordt vermist. De meeste bootvluchtelingen kwamen uit Ethiopië en Somalië... en probeerden om de golf van Aden over te steken... om via Jemen hun geluk te zoeken in Saoedi-Arabië. In de buurt van Barneveld heeft de politie een internationale trein naar Duitsland stil laten zetten... omdat er mogelijk een verdacht pakketje in ligt... Een passagier had vanuit de trein de Duitse politie gebeld. De vrouw zou een man hebben gezien die zich verdacht gedroeg. De man had de trein al verlaten. Waar precies naar wordt gezocht is niet duidelijk. De 300 passagiers moesten de trein uit. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort is stilgelegd. Ajax heeft trainer Frank de Boer vastgelegd tot de zomer van 2014. Hij werd vorige maand aangesteld als interimcoach toen Martin Jol opstapte. Sindsdien won Ajax al zijn drie wedstrijden, waaronder het uitduel tegen AC Milan. De boer krijgt naast Danny Blind nog een tweede assistent. Henny Spijkerman komt per direct over uit Zuid-Afrika, waar hij technisch...